Twee verdachten zijn opgepakt. Ze werden meegenomen met zakken om hun handen om zo sporen veilig te stellen. De ravage in de appartementen is groot. Er zijn op dit moment twee appartementen eh, eh, ja, waar eh, ernstige schade is. waar je ook kan zien dat de gevel nou ja, eigenlijk eruit ligt. En we kunnen op dit moment niet uitsluiten of daar mensen aanwezig waren. In... Wat voor een appartementengebouw is het? Eh, er schijnen verschillende stichtingen in te zitten, waaronder ook eh, met begeleid eh, wonen. De brandweer kan het pand niet in omdat er instortingsgevaar is. Daarom wordt de boel eerst gestut en daarna kan er gezocht worden of er nog mensen onder het puin liggen. In Helmond wordt een aantal scholieren bedreigd. Een meisje van 14 op die school heeft zichzelf van het leven beroofd. Ze werd gepest en op social media worden de namen gedeeld... van degenen die haar gepest zouden hebben. Volgens Omroep Brabant zijn er twee aangiftes van bedreiging gedaan. De politie vraagt mensen om te stoppen met het delen van persoonsgegevens en geruchten. Het zou vaak om informatie gaan die helemaal niet klopt. Groot-Brittannië komt met meer steun voor Oekraïne... In totaal trekken ze er een half miljard euro voor uit. Ook Noorwegen betaalt eraan mee. Het geld is bedoeld voor radarsystemen, antitankmijnen en honderdduizenden drones. En op een mbo-school in Maastricht is een kledingwinkel geopend met gratis kleding. 1 op de 9 mbo-studenten leeft onder de armoedegrens, schrijft de regionale omroep L1. En daarom kunnen sommige studenten helemaal geen kleding kopen. De nieuwe winkel is opgezet door de mbo'ers zelf en medewerkers. En alle studenten mogen komen winkelen, niet alleen mensen die het financieel zwaar hebben, zegt deze initiatiefnemer. Juist omdat we daar eh, geen onderscheid in maken, eh, blijft het laagdrempelig. Als we zo gewoon zeggen, ja, alleen de studenten die het moeilijk hebben, dan kunnen er een stukje schaamte komen. En er is niet, niks zo heftig als schaamte of schaam voor de schaamte. De kleding die in de winkel wordt verkocht is gedoneerd door andere studenten en medewerkers van de opleiding. Heb ik het weer nog voor je. Op veel plekken breekt de zon straks snel door.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 Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft na de explosie in een appartementencomplex in Heer Hugo Waard twee verdachten opgepakt. Na de explosie rond 8 uur gisteravond brak brand uit. Twee appartementen zijn daarbij verwoest. Vijf mensen raakten licht gewond. Een man die door de VS is uitgezet naar El Salvador moet worden teruggehaald, oordeelt het Amerikaans Hooggerechtshof. De man was al 14 jaar in de VS, maar kreeg nooit asiel. Omdat hij in El Salvador gevaar zou lopen, mocht hij van een rechter niet worden uitgezet, maar het gebeurde toch. De Oscars krijgen er een nieuwe categorie bij. Dat is de prijs voor de beste stunt. De nieuwe Oscar wordt over drie jaar voor het eerst uitgereikt.